Ze zeggen dingen als China heeft het goed voor met de mensenrechten. Oeigoeren eh, die worden niet opgesloten. En nou ja, dan kan je zeggen dat is opvallend. Maar je mag ook academische discussie moet vrij zijn. Maar toen bleek dus dat die wetenschappers geld kregen van een Chinese universiteit... die verbonden is met de regering daar. De VU hield lang vol dat de onderzoekers wel onafhankelijk waren... maar de subsidie is nu dus toch stopgezet. geld dat ze voor dit jaar al kregen gaat terug. Ruim 30 burgemeesters willen dat het coronabeleid verandert. De burgemeester van Amsterdam zei in op één dat de regels nu niet logisch zijn en moeilijk te handhaven. Wat je ziet dat er gebeurt is wij kunnen niet in lokale handhaving ehm, het gebrek aan geloofwaardigheid van regels repareren. De regels en de adviezen voor mondkapjes bijvoorbeeld, daar vinden ze geen touw meer aan vast te knopen. De burgemeesters willen ook snel duidelijkheid voor de horeca en de cultuursector. Vandaag praten ze daarover. Het Internationale Rode Kruis heeft deze week te maken gehad met een grote cyberaanval. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van meer dan een half miljoen mensen gestolen, onder andere van vluchtelingen. Het Nederlandse Rode Kruis onderzoekt nog of ook hier informatie is gestolen. Wie er achter de cyberaanval zit is niet duidelijk. En vijf dagen na een grote vulkaanuitbarsting in zee... heeft het eiland Tonga noodhulp gekregen. Er kunnen eindelijk vliegtuigen die kant op. Tot nu toe lag de enige luchthaven onder een laag as. Australië en Nieuw-Zeeland hebben allebei een vliegtuig naar Tonga gestuurd... en er zijn ook schepen met hulpgoederen onderweg.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 Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. just the same Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. Take a look at the driver next to me. He's just the same. He's driving home, driving home driving home for Christmas Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft in de gevangenis undercover-agenten ingezet... in de zaak rond de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. De hoofdverdachte zou tegen de agenten hebben gezegd... dat hij Heuvelman heeft geschopt en dat hij daaraan is overleden. Het aantal minderjarigen dat wordt verdacht van een steekincident... is afgelopen jaar afgenomen. De cijfers verschillen wel per regio. In Amsterdam was een flinke daling te zien... terwijl er in Den Haag juist meer jongeren werden verdacht van een steekincident. Pakketjes kwamen in december vaker op tijd in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal pakketjes dat te laat werd bezorgd daalde met zo'n 30 Het weer, geregeld zon, maar ook buien met daarbij kans op hagel en natte sneeuw.